Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Leusden is een verdachte brief gevonden. Of het om een bombrief gaat is nog niet bekend. Explosieve verkenners van de politie doen onderzoek. De brief is binnengekomen bij een softwarebedrijf... dat zich bezighoudt met betalingsverkeer. Gisteren ontplofte twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie worden de brieven verstuurd door een afperser... die een onbekend bedrag in bitcoins eist. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,7% gegroeid. En dat is de laagste groei sinds 2014, meldt het CBS. Ondanks de beperkende maatregelen in verband met de uitstoot van stikstof... groeide de bouwsector vorig jaar het hardst. Verder gaven consumenten en bedrijven meer geld uit. Vorig jaar zijn er ruim 150.000 banen bijgekomen. Eind december waren er 291.000 vacatures. De regeringspartijen CDA en VVD zien niets in het plan van D66... om tijdelijk migranten uit Afrikaanse landen naar Nederland te halen om hier te komen werken. D66 ziet dat als oplossing voor personeelstekorten in onder meer de zorg. De migranten zouden dan na maximaal vier jaar met hulp van de landen van herkomst weer terug moeten. De VVD noemt het een ondoordacht plan en zegt de landen eerst maar eens moeten meewerken aan een stop op, zoals zij dat noemen, gelukzoekers uit Afrika. Het CDA zegt dat deals met landen van herkomst nog weinig succesvol zijn gebleken. De communistische partij in China heeft vanwege het coronavirus... twee hoge functionarissen vervangen in de provincie Hubei... het epicentrum van de virusuitbraak. Het gebeurt na kritiek dat de overheid te weinig deed om verspreiding van het virus te voorkomen. Door andere diagnostische criteria van de autoriteiten in Hubei is het aantal slachtoffers van het coronavirus inmiddels flink naar boven bijgesteld. In heel China zijn nu door het coronavirus zeker 1350 mensen overleden en zo'n 60.000 mensen besmet. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten enige tijd regen. In het noordoosten is er ook kans op wat natte sneeuw. Vanmiddag wat zon, maar ook pittige buien met kans op hagel en onweer. Het is 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Knopen de 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Dorp een kwartier.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 to slip away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 what a man gotta do, what a man gotta trying to for you. I've learned to lose, you can't afford. 痛。 better sometimes. Once we've both said our goodbyes. fight for me Behind your eyes, I see you're tired. Looks like another sleepless night. Sometimes I know it's gonna hurt, but the truth is what I deserve.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 el amor Hablando claro y siéndote sincero Todo esto es realidad y si usted no está Yo me muero, quiero un amor de verdad Y no de fantasía Que esperando que cualquier día Ya no quiera mi compañía, no El karma a mí ya mucho me enseñó Y quiero comenzar desde cero De su corazón yo quiero ser el dueño Y hacer realidad cada uno de sus sueños Viva, no